Je zei steeds, laat mij nou gaan. Ik heb spijt dat ik dat heb gedaan. Je wilde nooit praten dat haar, voor jou toch geen zin. Vaak had jij nog een greintje gevoel. Al jouw liefde, dat was enkel maar koel. Je speelde al jaren een spel en ik trapte erin. Geef het toe, doet me pijn en Maar ik wil je voor mezelf en anders maar niet. Eenzaam voor altijd alleen, het kan me niet schelen. De ruit is eruit, nee, je komt er bij mij nooit meer in. Als jij had gedacht dat ik jou met een ander wou delen, nou dan heb je het daar trap ik van mijn leven. Eenzaam vooral en alleen, het kan me niet schelen. De raad is de raad, en je komt er bij mij nooit meer in. Als jij had gedacht dat ik jou